Volgens Hoe is over veel onderwerpen constructief en vruchtbaar overlegd, onder meer over economische samenwerking en klimaatverandering. Zo hebben ze zich uitgesproken tegen het beschermen van de eigen markt en de twee landen willen een onderzoekscentrum oprichten voor de ontwikkeling van schone energie. De persconferentie van Hoe en Obama is nog aan de gang. In Amerika zijn nieuwe controversiële richtlijnen voor borstkankeronderzoek uitgevaardigd. Tot nu toe konden vrouwen vanaf hun 40ste een borstfoto laten maken. Dat wordt nu pas vanaf 50 jaar. Reden voor de wijziging is volgens de gezondheidsautoriteiten dat screening bij 40 weinig oplevert en duur is. Amerikaanse artsen hebben kritiek. Ze zeggen dat de nieuwe richtlijnen leiden tot meer sterfte door borstkanker. Omwonenden van de HSL in Zuid-Holland dreigen naar de rechter te stappen als minister Eurlings de geluidsoverlast niet aanpakt. Ze hebben weinig vertrouwen in de maatregelen die de minister al heeft aangekondigd. Dat maakten ze bekend op een informatiebijeenkomst in Blijswijk. Volgens de klagers zullen de geluidsnormen nog steeds worden overschreden als de HSL helemaal klaar is. Een Zambiaanse journaliste die foto's had verstuurd van een bevalling is vrijgesproken van het verspreiden van pornografisch materiaal. Ze had de foto's toegestuurd gekregen van een vrouw die vanwege een ziekenhuisstaking in een park moest bevallen. De baby overleefde dat niet. De verontwaardigde journaliste stuurde de foto's op naar de regering, maar die liet haar daarop vervolgen voor het verspreiden van porno. Vanaf de luchthaven in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny is voor het eerst in 15 jaar een vliegtuig vertrokken voor een internationale vlucht. De Boeing 757 had ruim 200 moslimpelgrims aan boord en vloog naar Saoedi-Arabië. De Tsjetsjeense president Kadirov bedankte de regering in Rusland.